Dit is Onderduif Nederwit met het NOS-journaal. Tien bij de schietpartij in van aan de Rijn zijn onderscheiden. Ze kregen vandaag een medaille van het Carnegie Heldenfonds. Bij de schietpartij in winkelcentrum Ridderhof kwamen in april zes mensen om. In één geval werd de onderscheiding postuum uitgereikt. De 68-jarige eigenaresse van een modezaak werd doodgeschoten toen ze de schutter probeerde tegen te houden. De nationale ombudsman Alex Brennickmeijer wil dat de regering werk maakt van een regeling om oorlogsveteranen met psychische problemen schadeloos te stellen. Vorig jaar kwamen de militaire vakbonden en het ministerie van Defensie tot een akkoord. Veteranen, onder wie militairen met een posttraumatische stressstoornis, zouden extra geld krijgen. Maar dat is nog steeds niet gebeurd. De beloningsregels die banken twee jaar geleden afspraken worden redelijk nageleefd. Dat concludeert de monitoringcommissie Banken. De bankbestuurders hebben nu allemaal een variabele beloning die kleiner is dan het vaste salaris. Maar bij zo'n 600 mensen onder de top is dat niet het geval. De code banken werd ingesteld tijdens de kredietcrisis om het vertrouwen in de sector te herstellen. De nieuwe president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, heeft in het openbaar gespeculeerd over een faillissement van Griekenland. In het Financiële Dagblad zegt hij dat hij niet meer zo stellig is dat een Grieks faillissement kan worden voorkomen. Eerder deze maand kreeg minister De Jager een storm van kritiek over zich heen toen ook hij een faillissement van Griekenland niet langer uitsloot. President Saleh is weer terug in Jemen. Hij kwam uit Saoedi-Arabië waar hij drie maanden lang werd behandeld voor de verwondingen die hij opliep bij een aanslag op zijn paleis. In Jemen wordt sinds februari geprotesteerd tegen Saleh die al meer dan 30 jaar aan de macht is. De afgelopen dagen zijn bij gevechten tussen het regeringsleger en afvallige militairen tientallen doden gevallen. Dan het weer afwisselend stapelwolken en zon en alleen heel plaatselijk een enkele bui. Middagtemperatuur ongeveer 18 graden. Morgen meer zon en wat hogere temperaturen. Dit was het NO. Dit is René Passet van de AMWB. In de Randstad ze op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Muiden 3 kilometer. De A13 Den Haag naar Rotterdam bij Delft-Noord 2 kilometer na een ongeluk, maar alles staat aan de kant.